Veertien andere passagiers waren getuigen, maar raakten niet gewond. Het gebeurde in een trein die onderweg was naar Würzburg in het noorden van Beieren. De politie zou de Afghaan hebben doodgeschoten toen hij op de vlucht sloeg en daarbij ook enkele agenten aanviel. De jongen was als alleenstaande minderjarige asielzoeker zonder begeleiding naar Duitsland gekomen en verbleef sinds een paar weken in een pleeggezin. President Poetin waarschuwt voor een breuk met het IOC als het Internationaal Olympisch Comité besluit om Russische atleten te weren van de Olympische Spelen. Afgelopen dag maakte het Wereld Antidopingagentschap een rapport bekend... waarin staat dat de Russische overheid het dopingprogramma in dat land jarenlang aanstuurde. Poetin noemt het bewijs daarvoor erg mager. Het rapport is volgens hem gebaseerd op de getuigenis van één man... met een zeer bedenkelijke reputatie. IOC-voorzitter Bach zei in reactie op het rapport dat hij de komende dag telefonisch spoedberaad heeft... en niet zal aarzelen de zwaarst mogelijke maatregelen te nemen. Olympische Spelen beginnen over 2,5 week. De Republikeinse conventie in Cleveland is chaotisch begonnen. Een groep tegenstanders van Donald Trump roerde zich luidruchtig om de conventieregels aan te passen. Maar de voorzitter van de conventie negeerde hun eis waarop delegaties uit Colorado en Iowa de zaal verlieten. De Republikeinse conventie duurt nog tot en met donderdag.